met een lading meloenen. Bij de Tsjechisch-Duitse grens werd de wagen gecontroleerd... bij een politieactie tegen grensoverschrijdende criminaliteit. De Turkse chauffeur is door de Duitse politie aangehouden. Australië is het land waar het vaakst de corona-app van de overheid wordt gedownload. 20% van de Australiërs heeft de app geïnstalleerd, melden onderzoekers. De Filipijnen staan onderaan de lijst. Daar blijft het percentage steken op 0,2. De bron- en contactapp die Nederland gaat gebruiken... wordt sinds vorige week getest in de regio Twente. Morgen maakt minister De Jonge van Volksgezondheid bekend... hoe het verder gaat met de app. De coronarichtlijnen van het RIVM hebben tot onveilige situaties geleid in de ouderenzorg. Dat zeggen zorgmedewerkers en bestuurders in de verpleeg- en thuiszorgsector tegen nieuwzuur, Zo was beschermende kleding zoals mondmaskers in allerlei gevallen niet nodig volgens de richtlijnen. Twee zorgkoepels zeggen nu tegen Nieuwsuur dat ze er spijt van hebben dat ze zich aan die RIVM-richtlijnen hebben gehouden. Ze willen eigen regels gaan opstellen waar ze zich in het vervolg aan gaan houden. Ethiopië is begonnen met het vullen van het stuwmeer... achter de grote Renaissance-dam in de Blauwe Nijl. Over de dam die nog in aanbouw is... wordt al jaren onderhandeld tussen Ethiopië, Egypte en Sudan. Vooral Egypte, dat stroomafwaarts ligt van de Nijl... is bang dat er straks minder watertoevoer is. Het weer nog, een enkele bui, maar ook zon. Het is 18 tot 21 graden. In de loop van de nacht bewolkt en morgen lange tijd regenachtig. Het wordt morgen ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging is er door een ongeluk en een pechgeval. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar rijdt het langzaam tussen Heemskerk en knooppunt Kooimeer. Na een ongeluk heb je daar een kwartier op onthoud en de linkerrijstrook is dicht.